Kees Groot met het NOS-journaal. Minister Blok van de Partij van de Arbeid schrijft hij dat hij woorden heeft gebruikt die ongelukkig en onzorgvuldig zijn. De uitspraak dat we niet goed in staat zijn binding aan te gaan met voor ons onbekende mensen had hij naar eigen zeggen niet moeten doen. GroenLinks-leider Klaver heeft in een open brief premier Rutte opgeroepen afstand te nemen van de woorden van Blok. Morgen komt de ministerraad voor het eerst weer bij elkaar. Zangeres Aretha Franklin is overleden. De Queen of Soul, zoals haar bijnaam luidde, was al langere tijd ziek. Haar grootste hit was Respect, een cover van een nummer van Otis Redding. Franklin bracht in 60 jaar tijd meer dan 40 albums uit. Ze overleed in haar huis in Detroit in het bijzijn van haar familie. Aretha Franklin was 76 jaar. De Jehovah-getuigen hebben er geen bezwaar tegen dat er aangifte is gedaan van seksueel misbruik binnen de geloofsgemeenschap. Dat laat een woordvoerder weten nu het OM negen gevallen van seksueel geweld binnen het kerkgenootschap onderzoekt. Maar volgens de stichting Reclaimed Voices wordt misbruik binnen de Jehovah's getuigen vaak toegedekt. Het afschaffen van de dividendbelasting kost veel meer dan gedacht. Door de groeiende economie wordt de maatregel mogelijk 600 miljoen euro per jaar duurder, bevestigen bronnen in Den Haag. Premier Rutte is een groot voorstander van de afschaffing van de dividendbelasting. Hij denkt dat daardoor grote bedrijven hun hoofdkantoor eerder in Nederland houden of vestigen. KLM overweegt te stoppen met het verkopen van duty-free artikelen in de lucht. De omzet daalt al jaren, onder meer door de opkomst van online winkelen... en de luchtvaartmaatschappij zoekt naar alternatieven die meer opleveren. Corendon is al een paar maanden geleden gestopt met de verkoop van duty-free artikelen. Het weer bewolkt en af en toe zon, 21 tot 26 graden. Later vanavond en vannacht gaat het regenen en er is ook kans op onweer.